Pleinen waar grote videoschermen stonden, zoals het Museumplein in Amsterdam, liepen na de wedstrijd snel leeg. De politie had extra mensen ingezet om de terugkeer van honderdduizenden voetbalfans naar huis goed te laten verlopen. In Den Haag greep de mobiele eenheid in op het Jongbloedplein omdat daar vernielingen werden aangericht en met vuurwerk werd gegooid. Ook op de neuden in Utrecht was het even onrustig. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Oranje verloor gisteravond de WK-finale van Spanje met 1-0. Iniesta scoorde een paar minuten voor het einde van de verlenging de enige goal. De Spaanse bondscoach Del Bosque sprak van een verdiende overwinning. Hij vond dat zijn ploeg meer doelpunten had kunnen maken. De Nederlandse bondscoach Bert van Marwijk was vooral ontevreden over het spel van Oranje in de eerste helft. De spelers hadden na afloop veel kritiek op de Engelse scheidsrechter Webb. Die gaf vlak voor het doelpunt van Iniesta geen corner voor Nederland... na een vrije trap van Snijder die van richting werd veranderd. Spanje staat nu eerste op de wereldranglijst van de FIFA. De Spaanse premier Zapatero denkt dat de wereldtitel zijn land zelfvertrouwen gaat geven. Spanje moet vanwege de economische crisis fors bezuinigen. De overwinning op Oranje werd in heel Spanje uitbundig gevierd. In de grote steden gingen honderdduizenden fans de straat op. De Oranje-spelers vertrekken vanochtend vroeg naar Nederland. En eh, dinsdag worden ze in Den Haag ontvangen door de koningin op Paleis Noordeinde. Daarna worden de spelers gehuldigd in Amsterdam rondvaart door de grachten gaat niet door. Die zou alleen doorgaan als Oranje de finale zou winnen. Dan het weer. Wisselend bewolkt met nog een enkele bui. koelt af tot 17 graden. Overdag kans op flinke buien.